Kosovo is door het Internationaal Olympisch Comité als voorlopig lid geaccepteerd. En daarmee kan Kosovo met een eigen team deelnemen aan de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Servië is boos over de toelating. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië. Die onafhankelijkheid is door Servië niet erkend. Toen besluit het weer. Het wordt vrijwel overal droog en er komen enkele opklaringen. Het koelt vannacht af tot 8 graden. Morgen hebben wolken de overhand en valt er af en toe regen of motregen.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 Autoriteiten en ooggetuigen zeggen dat de schutter een sjaal voor zijn gezicht droeg. Over de achtergrond van de terreurdaad in Ottawa is verder nog niets bekend. De gemeente Acht Karspelen en voetbalvereniging SC Twijzel worden niet vervolgd voor het instorten van een duk-out in Twijzel. Bij het ongeluk in mei kwam een meisje van tien om het leven. Er raakten vijf kinderen gewond. Volgens het Openbaar Ministerie is er onvoldoende bewijs voor schuld. De officier van justitie vindt ook dat vervolging vanuit maatschappelijk oogpunt niet zou toevoegen. De slachtoffers deden mee aan een korfbaltoernooi voor Friese basisscholen. Tijdens het ongeluk zaten ze op het dak van de duk-out. In het onderzoek naar de bende van Nijvel is een nieuwe arrestatie verricht. De Belgische politie heeft de voormalige tweede man van de extreemrechtse groepering Westland Nieuw Post opgepakt. De 70-jarige man werd al verschillende keren als getuige gehoord, maar was niet eerder verdachte. De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 van de vorige eeuw een aantal moorden en zeer gewelddadige overvallen in België. Daarbij vielen 28 doden. Het is niet de eerste arrestatie in het onderzoek. Mensen die eerder werden aangehouden moesten allemaal worden vrij.